Betogers willen naar Den Haag om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Gisteravond was er al een boerenprotest met trekkers bij het Binnenhof. Andere actievoerders gaan naar andere locaties om te protesteren. Plannen om distributiecentra van supermarkten te blokkeren werden gisteren door de rechter verboden. Bijna driekwart van de boeren ontkent dat er een stikstofprobleem is in Nederland, blijkt uit onderzoek van Trouw. Ook worden vooral jonge boeren steeds radicaler. Tweederde van hen steunt de harde koers van Farmers Defence Force. Het Huis van Afgevaardigden in Washington stemt vandaag over een afzettingsprocedure tegen president Trump. In de aanloop naar die stemming heeft president Trump een woedende brief geschreven aan de democratische voorzitter van het huis Pelosi. Volgens Trump is ze bezig met een kwaadaardige kruistocht en hij spreekt ook van heksenprocessen. Honderden leerlingen in de zorg en de kinderopvang overwegen om te stoppen met hun opleiding na een vervelende ervaring tijdens hun stage. Vakbond FNV opende een meldpunt na een uitzending van Reporter Radio over misstanden in de zorg. Daar kwamen al 540 meldingen binnen. De meest gehoorde klacht is dat stagiairs als volwaardige werknemers worden ingezet, vooral tijdens vakanties. Een Iraanse immigrante van 31 die deze zomer verdronk in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is aangetroffen in Nederlandse wateren. Haar stoffelijk overschot werd in augustus gevonden vlakbij IJmuiden, meldde de NOS en het AD. Ze zat met 19 andere mensen uit Irak en Iran op een boot, maar die kwam op het kanaal in problemen. De Iraanse vrouw verdronk daarbij. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog en geregeld zon en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan er op de A1 richting Amsterdam. Tussen Amersfoort en Hilversum 10 kilometer, kost je 20 minuten. Op de N9 vanuit Den Helder richting Alkmaar. Daar staat tussen Heilo en Alkmaar 10 kilometer, kost je ruim een uur. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum staat tussen Vreeland en Korte Hoef file en dat kost je 10 minuten extra. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk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 happiness, Jonathan Jeremiah. En Jonathan Jeremiah komt naar Nederland. Begin januari is hij op verschillende plekken. Volgens mij tien concerten in Nederland. Ja, buiten 7 graden. De zon schijnt in Zandvoort. Prachtig weer om te demonstreren. En dat doen ze dan ook, de bouwers en de boeren. A9, A1, beide eh, zijn geblokkeerd inmiddels. En eh, ja, het zal nog wel een staartje krijgen allemaal.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 show Dualipa hier bij ZFM waar het bijna kwart over negen is. En we nemen een hele sprong terug in de tijd. We gaan naar de jaren 60. James Brown. En ook hij heeft een kerstplaat gemaakt destijds. If a bell could ring And make the whole world sing I wish you'd understand This happiness is at hand carol could rhyme and make the darkness shine. Let's celebrate with a chime. Can we learn to love so we don't have to worry? No hate, all good for all sisters and brothers. If a bell could ring and make the whole world sing, let's unite the whole world at Christmas time. I can not see the point <laughs> of having a real swinging joint with plenty of happy faces filling the air. But look, can we learn to love so we don't have to worry? No hate let's unite the whole wide world at Christmas time. If a bell could ring, let the whole wide world sing.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 hier bij ZFM waar het 20 over 9 is. En de boeren hebben inmiddels het Mediapark in Hilversum bereikt. En zo houden we je op de hoogte. Hier bij ZFM. Waar we nu verder gaan met Simply Red. You've got that look again. The one I hoped I had when I was alive. Your face is just beaming.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 Bye. Simply hier bij ZFM, waar het bijna half tien is. En dan nog even over dat wereldkampioenschap in Heemstede. Heemstede Circuit. En dat is eh, vlakbij Krukius. Dat is namelijk een racebaan met kuipbocht. En daar zijn ze heel trots op. En wat nog veel mooier is, de hele wereldtop komt naar Heemstede op 22 juli. En dan gaan ze best alle allen racen daar. En ze zijn nu druk bezig met, eh, met de banden en het reguleren van de verkeersstromen. Het lijkt net het grote Grand Prix.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 te quiero que no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje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 chantaje. Vas libre como el aire. No soy de de nadie. Eh, eh, eh, nadie. Nadie. Nadie. Alright, alright, baby. Shakira. Maluma. Uh -huh. Pretty boy. You're my baby lover. pretty boy. Shakira hier bij ZFM. Ja, en dan is het bijna half tien. Ja, we doen het gewoon. Half tien. En om half tien is het altijd tijd voor jazz. In de rubriek Jazz is niet eng. Vandaag ook een hele lekkere toegankelijke plaat van Ella Fitzgerald en eh, Louis Armstrong. Samen hebben ze ooit een plaat gemaakt in de jaren 60, 70. En daar staat zo'n leuk liedje op. En dat gaat over spraakverwarring. Ik heb hem gisteravond ook gedraaid tijdens de gemeenteraadsvergadering, tijdens de schorsing. Ik dacht, ik neem hem gewoon mee naar morgenochtend. En hier is die Let's Call the Whole Thing Off. Ella en Louis Armstrong. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off and we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Oh, let's call the whole thing off. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla strawberry. Let's call the whole thing off. tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. You got pajamas. But we, we know we need each other so we better call to go. Christmas Wham. En weet je hoe oud dit al is? 1984. Dus 35 jaar geleden. Is 10 jaar ouder dan de plaat van Mariah Carey waar we mee begonnen. Tijdloos. Gaan wij door. Terug naar 2019. Billie Eilish wacht op ons. Everything I Wanted. Hier is ze. had a dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone. I'm standing right there. Kinda thought they might They called me weak. Like I'm not just somebody's daughter, it could have been a nightmare. Billie hier bij ZFM waar het 9 uur 43 is. Woensdag 18 december en woensdag is er altijd filmclub Simon van Kolm in het circus. En vanavond een Franse filmcircus. Cirque Wie denk je wel dat ik ben? Met Juliette Binoche, 50-jarige die zich voordoet als 24-jarige op het internet. En dat wordt eh, volgens mij een hilarische film. In ieder geval goede kritieken. Zoals altijd met de films bij de filmclub van Column. En het begint om half acht. Ondertussen hoor je op de achtergrond al Errol Brown. En we gaan weer kerst vieren. Send a Prayer to Heaven. Een van de mooiste kerstplaten. Hier is die Errol Brown. For all the children today we give a toy. But come tomorrow, take away their joy. For those on this day, still in captivity. for the many others still fighting to be free. So many promises it seems we cannot keep. To rid this world we share of its troubles deep. So let's send a prayer to heaven on this Christmas day. voices that I never heard. Those too afraid to say a loving word. All those whose hearts are ever filled with fear. For a world that's dying, let us show we can. We've got a problem that we cannot heal. Send it to hell. de zanger van Hot Chocolate, en een van de mooiste kerstliedjes die er is. En als je met kerst had je altijd Serious Request. En weet je nog, die ene, en dat had je altijd zo'n liedje wat, wat dan continu terugkwam. En dat was, eentje was echt het nummer van Serious Request. Deze, Jimmy Ladell. blowing the line. Oh, the same way you Stuck between my shadow and me. where the sun don't shine. Hey, although I tell you that I'm doing Please 姿态。 Camila hier bij ZFM, waar buiten echt strak blauw is. 8 graden op de officiële ZFM-thermometer. Wat een hele mooie dag. We hebben nog even tijd. We nemen een lekkere oude plaat van Erna Franklin. Piece of my heart, hier is die. de zus van Aretha. Eén hit gehad, deze Piece of My Heart. En dat was nog een live uitvoering ook nog. En dat heb je natuurlijk helemaal niet gehoord, want het is echt zo goed. Ja. Wat kan ik zeggen? Nog even en we gaan weer met z'n allen. Driving Home for Christmas, de kerstplaat. Hier bij ZFM waar het 6 voor 10 is. En we nemen je mee naar kerst. De komende dagen we hebben we 400 kerstplaten in onze musicbox. Dus dat komt helemaal goed. Driving Home for Christmas, Chris Bria. Driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas Driving Home for Christmas. Chris Ria, ja, die hoort er natuurlijk bij met deze kerstuitzending. Ja, en dat was het dan weer. Bijna tien uur hier bij ZFM. En uh, niet voordat, ik ga niet bij je weg voordat ik het programma voor de kerst eh, met je doorgenomen heb. Vrijdag, aanstaande vrijdag, een speciale Zandvoort lunch uitzending met Roy van Buringen. Onder andere live vanuit Nieuw Unicum. Dat is een uitzending van 12 tot 4 en de eh, burgemeester is er aanwezig en veel andere gasten. Wat echt een hele leuke uitzending. Ze zijn al dagen aan het voorbereiden. Dus dat komt helemaal goed. Kerstavond traditioneel het kerstoratorium van Bach. Van 8 tot 11, dat doen we elk jaar. En eerst en tweede kerstdag herhalen we dan ook die lunchuitzending van uit Nieuw Unicum. Mocht je hem niet kunnen horen op vrijdag. 28 december, ja, dan zal het ook alweer onrustig worden op de ijsbaan. Ik hoorde dat gisteravond ook... Eh, best wel hard was eh, qua muziek. Met dat stuk curling met de fluitketels. Maar 28 december zijn wij op de ijsbaan. En dan zenden we live uit van 12 tot 5. Dan hebben we de nieuwjaarsduik. En dan 3 januari de nieuwjaarsreceptie waar we natuurlijk bij aanwezig zijn. 7 januari het nieuwjaarsconcert. En dat wordt dan op 12 januari weer herhaald. Nou, dan ben je weer helemaal bij. Ger zit hier morgen. Ger Loogman, mijn dierbare vriend hier bij ZFM. En ik ben er maandag weer. Tot dan. Een hele fijne dag. De zon schijnt. Maak er een hele leuke dag van. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.